De exitpoll is gebaseerd op een peiling bij 40 stembureaus verspreid over heel Nederland. In de loop van de avond komen de uitslagen. Om half acht vanavond had 42 procent van de kiesgerechtigden gestemd. Blokker heeft een akkoord bereikt met de vakbonden over een sociaal plan voor de medewerkers die worden ontslagen. Dat bestaat onder meer uit een financiële vergoeding, het volgen van een opleiding en juridische bijstand. De bonden maken zich vooral zorgen over de baankansen van de blokkenmedewerkers die op straat komen te staan. De winkelketen kondigde in februari een reorganisatie aan. Bijna 400 mensen verliezen hun baan. Het Internationaal Olympisch Comité gaat honderden dopingtesten van de Speling in Peking opnieuw doen. Met nieuwe methoden hoopt het IOC sporters die destijds niet zijn betrapt alsnog te pakken. Het IOC richt zich onder meer op sporters uit landen waar veel doping wordt gebruikt, zoals Rusland en Kenia. Ook atleten die volgend jaar meedoen aan de Spelen in Rio zullen worden bekeken. Sinds de Olympische Spelen van 2004 worden alle stalen opgeslagen in een laboratorium. Die mogen tien jaar worden bewaard. Op een snelweg in Canada zijn meer dan 50 voertuigen op elkaar gebotst. Bij de kettingbotsing in de staat Ontario waren zeker 40 vrachtwagens betrokken. Het ongeluk is waarschijnlijk veroorzaakt door gladheid. Het aantal slachtoffers bleef beperkt, vier mensen raakten gewond. Geen van hen is in levensgevaar. Het weer, vanavond en vannacht neemt de bewolking toe.